is de Jong met het NOS-journaal. Griekenland wil 14 regionale vliegvelden en de haven van Piraeus verkopen... en belastingontduiking harder aanpakken. De regering hoopt zo de andere eurolanden te overtuigen van haar goede bedoelingen. Europa wil de Grieken alleen nog maar steunen als we hun economie grondig hervormen. De Griekse staatskas is leeg en het land hoopt in Brussel nieuwe leningen te kunnen krijgen. De regering wil ook het bedrijf verkopen dat weddenschappen op paardenkoersen organiseert. Ook hoopt Griekenland meer belasting binnen te halen door onder meer beter te controleren of er geld naar het buitenland wordt weggesluist, kijk- en luistergeld in te voeren en gokken te gaan belasten. De verdachte van de moord op oud-minister Els Borst komt 24 april voor de rechter. Het gaat dan alleen over de aanklacht dat hij zijn zus zou hebben vermoord. Het onderzoek naar de moord op de oud-politica neemt nog maanden in beslag, zegt het OM. Bart van U werd in januari aangehouden nadat zijn zus dood was gevonden in hun gezamenlijke woning in Rotterdam. Een paar weken later werd hij door een DNA-match ook verdachte in het onderzoek naar de dood van Els Borst. Personeel van de Britse koningin Elisabeth wil staken. Ze zijn hun lage salaris beu en willen normaal betaald worden. De werknemers op Windsor Castle werken als suppost en verdienen minder dan het bestaansminimum. Ze moeten ook werken als tolk, gids of EHBO'er, maar daar krijgen ze niets voor. Het personeel van het woonkasteel van koningin Elisabeth wil eind april een deel van het werk neerleggen en alleen nog doen waarvoor het wordt betaald. Volgens Britse media is het de eerste keer dat de werknemers van de koningin in staking gaan. Het weer in de loop van de avond en ook vannacht overal regen en harde wind. Minima rond 7 graden. Morgenochtend langs de noordkust westerstorm, windkracht 9. Elders kans op windstoten tot 110 km per uur. Woensdag en donderdag buien met hagel, natte sneeuw, onweer en zware windstoten. En tussendoor af en toe zon. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht vanwege een defecte vrachtwagen. Verderop is het langzaam rijden tot aan knooppunt Eemnes over 16 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A6 Muiden richting Lelystad tussen knooppunt Muidenberg en Almere Poort. Eerder vanmiddag was daar een ongeluk. Het opruimen gaat volgens Rijkswaterstaat nog zeker tot 9 uur vanavond duren. Op de A10 de ring Amsterdam staat tussen Kadoenen en Nieuwendam 3 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk. De weg is daar dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de Koentunnel. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland staat tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.